Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het conflict tussen premier Schoof en drie coalitiepartijen lijkt opgelost. In de Tweede Kamer spraken PVV, NSC en BBB zich deze week uit tegen de Europese defensieplannen. Ze hadden vooral moeite met de financiering. Maar Schoof was in Brussel al namens Nederland akkoord gegaan en kwam daardoor in een lastig parket. Na overleg trekken de drie partijen hun verzet nu in... op voorwaarde dat er in Europees verband niet meer dan de afgesproken 150 miljard euro wordt geleend... en dat dat geld echt naar defensie gaat. Volgens ingewijden is Schoof op zijn strepen gaan staan. Hij sprak van een goed en constructief overleg. NAVO-chef Mark Rutte is optimistisch over de rol van de Verenigde Staten binnen het bondgenootschap. Na een ontmoeting in het Witte Huis zei Rutte dat president Trump volledig gecommitteerd is aan de NAVO. Trump prees Rutte en zei dat hij de juiste man is om de NAVO te leiden. Ze benadrukten allebei dat er snel vrede moet komen in Oekraïne. Trump noemde het veelbelovend dat de Russische president Poetin het Amerikaanse voorstel voor een staakt het vuren niet heeft afgewezen. Al deed Poetin ook geen toezegging. Volgens Trump zou het teleurstellend zijn als Rusland niet meewerkt. Na ruim 25 jaar heeft de schietpartij op de Columbine High School een 14 leven geëist. Een vrouw van 43, die op 20 april 1999 werd neergeschoten en verlamd raakte, is mede als gevolg daarvan overleden. Het bloedbad op de Columbine High School was de dodelijkste schietpartij op een Amerikaanse school tot dan toe. Twaalf leerlingen en een docent werden gedood. 26 mensen raakten gewond, van wie er nu dus één alsnog is overleden. De daders waren twee leerlingen die op die manier beroemd wilden worden. Ze pleegden tijdens het bloedbad zelfmoord. Het weer. Vannacht hier en daar een bui. In het binnenland kan het 2 tot 4 graden vriezen.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 Just the other night. Oh boy, I really need to know when. How you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? When I feel start the show, boy, I really need to know when. How you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? There's no need to reminisce about the past. Obviously, cause that bitch did not last. I know how a woman will get caught up because, baby, you lose. What is it that she wants? What is it that she wants? What is it that she needs? Should she hear about the brand new thing that you just bought for me? Bought for me. didn't have no kids, didn't have no kids.